Lot Lewin met het NOS Journaal. Het internationale schuldig zijn aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart na het nieuws dat hulpverleners van Oxfam seksfeesten hielden in rampgebieden. Groepsleden schrijven dat ze dit soort praktijken ook van het internationale Rode Kruis kennen. De leiding zou er bovendien niet tegen optreden. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de Facebookberichten zeer serieus te nemen. Hij vreest dat het beschreven wangedrag nooit is gemeld. Transavia en de pilotenvakbond zijn weer in gesprek over een nieuwe CAO. Specialisten gaan namens beide partijen kijken naar de roosters van de piloten. De roostering is het grootste struikelblok in de onderhandelingen. De werktijden en dagen van piloten worden soms op het laatste moment nog veranderd. Toen het eerste overleg tot niets leidde, legden veel piloten maandag het werk neer. Ongeveer 12.000 reizigers werden gedupeerd. De piloten hebben nu toegezegd niet meer te staken zolang er constructief overlegd wordt. Premier Rutte heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier May duidelijk gemaakt dat de Britten haast moeten maken met de brexit. Hij wil graag zo snel mogelijk weten of de Britten gaan voor een harde brexit, waarbij alle banden met de EU worden doorgesneden, of een zachte brexit, waarbij de handel zoveel mogelijk in stand blijft. Dat laatste heeft de voorkeur van Rutte, want de Britten zijn een van onze belangrijkste handelspartners. Volgens Rutte moet uiterlijk in oktober duidelijk zijn hoe het vertrek van de Britten uit de EU eruit gaat zien. De locatie van Tata Steel in Nijmuiden blijft een volwaardige productielocatie voor staal. Het bedrijf waar nu 9000 mensen werken gaat fuseren met het Duitse ThyssenKrupp en het was tot nu toe niet duidelijk of de fabriek in Nijmuiden zou blijven. Ook is bekendgemaakt dat het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling van het nieuwe fusiebedrijf in Nijmuiden komt. Over de werkgelegenheid is nog niks gezegd. Het weer dan nog, het is een vrij heldere nacht en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de min 2 en de min 5 graden.